Ze zien de parlementsverkiezingen als onderdeel van een coup van de huidige president Said. Die stuurde vorig jaar de premier weg en zette het parlement buitenspel. De oppositie eist dat president Said opstapt vanwege de lage opkomst. Oekraïne stuurt de band Towards You volgend jaar naar het Eurovisie Songfestival in Liverpool. Dat werd bekend tijdens een uitzending vanuit een metrostation in Kiev dat als schuilkelder wordt gebruikt. Daardoor kon de show ook doorgaan bij een eventuele Russische raketaanval. Towards You maakt elektronische muziek en won met het nummer Hard of Steel, waarin wordt verwezen naar de oorlog... Oekraïne won dit jaar het Eurovisie Songfestival... maar vanwege de oorlog is de show volgend jaar in het Verenigd Koninkrijk. In Iran is de prominente actrice Taraneh Ali Dousti gearresteerd. Iraanse staatsmedia schrijven dat ze verdacht wordt van het verspreiden van nepnieuws... over de landelijke protesten tegen het regime. Ze had op Instagram een steunbetuiging geplaatst aan de eerste demonstrant... die voor zijn deelname aan de protesten is geëxecuteerd. Bij de wereldbeker schaatsen in Calgary heeft Patrick Roest een zeldzaam verlies geleden op de 10 kilometer. Hij werd tweede achter de Italiaan Davide Giotto. De eerste Italiaanse winst op de 10 kilometer in 16 jaar. De Nederlander Bo Snelling pakte het brons. Op de 1500 meter bij de vrouwen pakte Antoinette Rijpma de Jong zilver... achter de Japanse Miho Takagi. Zij won de afstand voor de derde keer dit wereldbekerseizoen. Het weer. In het oosten bewolkt, in de rest van het land helder. Het gaat daar 5 tot 9 graden vriezen. Overdag eerst wat zon, later meer wolken. Blijft wel tot de avond droog en de temperatuur ligt rond het vriespunt.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 But oh, the days go by so fast, and it's one more wish you would And it's one more day up in the canyon. And it's one more night in Hollywood. And it's so long since I've seen the ocean.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 why I'm kissing your feet. Ooh. Fly little got it printed in G's. New shark boots got them zipped to your knees. Look. Fly out the country and switch up the scene. Tell me, girl, how you fit in them jeans? Ow. Ah. You can take the car. No, I've been ballin', look like them that starlet. Turn them down. Tell them quit calling when you my tell you a target. Turn your around. I get up on it. Girl, say my name when you moan it. Let's go spend some time with Chanel. Get your hair done and go paint on your nails. rock candles, change up the smell. Run you through Louis, it ain't going on sale, little mama spin it on me. Spin it on me. I like when you spin it on me. Oh, spin it. Good time, come and spin it on me. Spin it on me. I like when you spin it on me. Baby, go on and spin on spin on I like when you spin it on me. Spin it on me. Spin it. Spin it on me. Spin it on me. Hey, girl, I don't mind you were the winner, you already know. I let you ball, I give it and go. Soon as you call, I'm giving you more. Cause you kept it solid, I'm just being honest. I owe you the world with a bow. I'm not the type to be tricking on nobody, you know I with you though. You're my yeah, yeah, you're the homie. It ain't one thing that you owe me. We gon' bust down for the AP. We gon' play Jane for the rollie. Get you a teacup, put it when you're lonely. When you're lonely, when you're lonely. If you like when I spend it, show me come show me. Oh, spend it. I like we spend it on me. Spend it on me. I like we spend it on me. Oh, spend it. Good time, come and spend it on me. Spend it on me. I like we spend it on me. Baby, gone and nah, baby, nah, baby. your problem, baby, and I've got mine. Let's just spend it all by forget my pride, girl. I'm begging you. You're my heart, you're my soul. You got so much control. My, love.